Het gebeurde na de gewonnen WK-finale in 2023. Rubiales kuste Hermoso vol op de mond zonder haar toestemming. Rubiales moet daarom een boete betalen van meer dan 10.000 euro. De Spaanse justitie had geëist dat Rubiales de cel in zou gaan, zegt correspondent Miral de Bruyne. Maar de verdediging die had dus gezegd dat er geen sprake was van geweld en intimidatie hierbij. En dus dat het geen crimineel misdrijf was. Nou, en daar lijkt de rechter dus dus, eh, in mee te zijn gegaan. En er is trouwens ook nog wel ruimte om in beroep te gaan. Hamas heeft de lichamen van overleden gijzelaars overhandigd aan Israël. Dat is voor het eerst sinds de ingang van het staakt het vuren. Het gaat onder meer om de lichamen van een moeder en haar kinderen... die vier jaar en negen maanden oud waren op het moment dat ze gegijzeld werden. Volgens Hamas zijn ze omgekomen bij een Israëlische luchtaanval. Hun lichamen zijn onder grote belangstelling naar Israël gebracht, vertelt correspondent Nasra Habiballah. De vrijlatingen van de gijzelaars die werden hier de afgelopen weken gevierd. Mensen in Israël waren blij dat hun geliefden weer thuis kwamen. Maar deze keer is de sfeer echt anders, is dus het gevoel heel dubbel. Want aan de ene kant is men opgelucht dat deze lichamen worden vrijgegeven. Maar aan de andere kant betekent dit ook dat een proces van rouw nu juist gaat beginnen. En Feyenoord gaat in beroep tegen de rode kaart van Givario Riet. Die kreeg hij afgelopen woensdag na de gewonnen wedstrijd tegen AC Milan. En hier eh, gaat het nog eventjes mis. Oh, en krijgt Riet rood. Meteen na het laatste fluitsignaal was er een opstootje waarbij meerdere spelers betrokken waren. In die hectiek kreeg Wiet een rode kaart. Het lijkt erop dat hij die kreeg omdat hij een bal tegen een tegenstander aanschoot. Feyenoord tekent nu beroep aan tegen het besluit. Ze kunnen het ook goed gebruiken in de volgende ronde van de Champions League. Dan moeten ze tegen Inter of tegen Arsenal. En de loting daarvoor is morgen. Heb ik nog het weer. Het is grijs met soms wat regen. Maar het is ook een stukje warmer dan de afgelopen dagen. Met 7 graden in het noorden en 12 in het zuiden.